Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. Het aantal doden door de hevige natuurbrand 15. Er zijn tientallen gewonden en velen worden nog vermist. Zo'n 20.000 mensen zijn de afgelopen dagen in veiligheid gebracht. Sinds zondag is in het noorden van de Amerikaanse staat zo'n 46.000 hectare door brand verwoest. Door de droogte en de harde wind verspreidt het vuur zich snel. Volgens de lokale autoriteiten zijn er nog ongeveer 18 brandhaarden. Nu al wordt gesproken van een van de meest verwoestende natuurbranden in de geschiedenis van Californië. President Trump heeft hulp beloofd. De Spaanse regering beschouwt de toespraak van de Catalaanse president Puigdemont als een onafhankelijkheidsverklaring. Hij sprak de onafhankelijkheid gisteravond weliswaar niet uit, maar zei wel dat Catalonië op korte termijn zelfstandig moet worden. Volgens Puigdemont laat de uitslag van het referendum zien dat het volk dat wil. De komende weken wil hij met Madrid gaan onderhandelen. Maar volgens de Spaanse vicepremier is Puigdemont niet in de positie om onderhandelingen af te dwingen. Madrid heeft na de toespraak gepaste maatregelen aangekondigd. Welke dat zijn wordt de komende middag duidelijk als premier Rajoy het Spaanse parlement toespreekt. De actrices Gwyneth Paltrow en Angelina Jolie zeggen ook seksueel te zijn geïntimideerd door Harvey Weinstein, de filmproducent die deze week werd ontslagen na beschuldigingen van seksuele intimidatie en verkrachtingen. Naar aanleiding van een krantenartikel over zijn verleden schrijft Angelina Jolie dat ze in haar jeugd iets naars met Weinstein heeft meegemaakt en sindsdien niet meer met hem wilde werken. Gwyneth Paltrow zegt dat hij haar 23 jaar geleden op een hotelkamer een massage voorstelde. Ze zegt dat ze geschokt was en het voorstel afwees. Haar toenmalige vriend Brad Pitt zou Weinstein op zijn gedrag hebben aangesproken. Het weer, vannacht bewolkt en wat regen.